De meting klopte niet. Het hitterecord van gisteren is wel alsnog gesneuveld. In Gilserijen werd rond half drie een temperatuur gemeten van 39,4 graden. De afgelopen week is er drie keer rioolslip terechtgekomen in het water van het Noordzeekanaal. Het ging om tientallen tonnen per keer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevestigt een bericht daarover in NRC. Rioolslip moet worden verbrand, maar door problemen bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam is er veel minder capaciteit. Het waterschap slaat het slip daarom op. Maar door de hevige stortbuien van de laatste tijd kwam drie keer slip in het Noordzeekanaal terecht. De nieuwe Britse premier Johnson roept de Europese Unie op... om opnieuw te onderhandelen over een brexit-deal. Hij zei dat in zijn eerste toespraak als premier in het Britse parlement. Johnson zei dat hij het liefst de EU wil verlaten met een akkoord. Johnson wil onder meer af van de backstop. De afspraak dat er zonder handelsakkoord geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat zou betekenen dat de Britten in de douane-unie van de EU blijven en de Europese regels moeten blijven volgen. Volgens Johnson zijn er allerlei alternatieven voor een backstop. De rechtbank heeft een man van 20 uit Zimbabwe veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het doden van een Duitse medestudente in Emmen. De straf is conform de eis van het OM. De Zimbabwaan en het slachtoffer uit het Duitse Sachsen woonden in hetzelfde appartement. In de vroege ochtend van 3 september vorig jaar belde de man zelf het alarmnummer. Hij riep dat hij een vriendin had vermoord. Volgens de rechter is de man volledig toerekeningsvatbaar.